Die kunnen dan weer persoonlijke advertenties aan de gebruiker laten zien. In sommige gevallen zijn zelfs wachtwoorden doorgestuurd. Het gaat vooral om sites buiten Nederland, maar Nederlanders kunnen die sites wel bezoeken. Er werden gegevens van miljoenen gebruikers doorgestuurd, zegt tech-redacteur Joost Schellevis. In Europa mag dat niet tenminste, eh, alleen als je het weet. Hè, als je natuurlijk weet dat je e-mailadres wordt verstuurd, ook voor marketingdoeleinden en zo, dan mag dat. Alleen ja, juist in deze gevallen is dat niet zo. Hebben gebruikers geen toestemming gegeven, hebben ze sowieso nog niet eens wat verzonden. Ja, in Nederland eh, en in de rest van de EU mag dat niet. Onderzoekers hebben 1850 Europese sites gevonden... die soms zonder dat ze het zelf doorhebben zulke gegevens doorsturen. Piet Costa moet voor nog eens ruim 2,5 jaar de cel in. Die straf kreeg hij vandaag in de zaak rond de martelcontainers. In het Brabantse dorp Wouwse Plantage werden twee jaar geleden geluiddichte containers gevonden. Eentje was ingericht als martelkamer. stond een tandartsstoel waarop mensen konden worden vastgebonden... en ook lagen er hamers en een gasbrander... Volgens het OM heeft Costa die containers ingericht. Vorige maand kreeg hij al 15 jaar celstraf vanwege internationale cocaïnehandel. Daar komen nu dus nog 2,5 jaar bij. En Feyenoord is boos op de UEFA. Gisteren gingen er 8500 kaarten voor de Conference League finale in Tirana in de verkoop. Maar dat gebeurde twee uur eerder dan gedacht. Veel Feyenoord-fans visten daardoor achter het net. De UEFA heeft sorry gezegd, maar gaat de kaartverkoop niet opnieuw doen. Volgens Feyenoord-podcastmaker Freek worden kaartjes nu voor duizenden euro's aangeboden. En ook een overnachting in Tirana is nu peperduur. Het appartement eh, mailt dan bijvoorbeeld van... goh, er klopt iets niet aan je creditcardnummer. Of hey, ik heb bedacht dat we ineens eh, toch eh, gaan verbouwen. Maar trouwens, we kunnen het wel opnieuw aanbieden tegen een nieuwe prijs. <laughs> ja, en, dan wordt het natuurlijk ineens 10, 20 keer zo duur. Feyenoord speelt in de finale over twee weken tegen AS Roma. Het weer op veel plekken zonnig, vooral op de Wadden wat meer bewolking.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 of love, I call your name. Behind those guarded walls, I used to go. ZFM Zandvoort. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground shy girl, go Vanessa. Shake your body like a belly dancer. Excuse me, beg for the girl. Do you have any idea what you are starting, girl? You got me tingling, come to me mingling, stepping off, looking bootylicious and jingling. When you walk, I see it, baby, girl. When you talk, I believe it, baby. dancer. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly you want to, down if you want to. You ain't even gotta drop down if you want to. Cause I'd rather see you shake and standing. Either way you do it, can you make it Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground.